De app geeft dan een groen vinkje. De app moet later ook voor gevaccineerden worden gebruikt als blijkt dat zij niemand meer kunnen besmetten. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. In het coronajaar 2020 hadden die 160.000 klanten. Dat is 7% meer dan het jaar ervoor. Vooral in de grote steden doen extra veel mensen een beroep op de voedselbank... omdat ze zelf niet genoeg geld hebben voor boodschappen. Polen is van plan om weer bomen te gaan kappen in het oudste oerbos van Europa. Helemaal in het oosten van het land. Volgens de regering is het noodzakelijk om de bomen te beschermen tegen een kever. Milieuorganisaties vinden dat Polen dat als excuus gebruikt om te verdienen aan houtkap. Drie jaar geleden oordeelde de hoogste Europese rechter al dat de kap illegaal was. Het oerbos is werelderfgoed. En dan nog hondennieuws, want Major en Champ, de honden van president Joe Biden, mogen toch in het Witte Huis blijven wonen. Gisteren zeiden we nog dat ze weg moesten na een bijtincident. Nou, dat bijtincident zelf wordt nu bevestigd door het Witte Huis. Het is voor de viervoeters flink wennen daar. Nieuwe plek, nieuwe gezichten, zegt deze woordvoerder. And on Monday, the first family's younger dog, Major, was surprised by an unfamiliar person and reacted in a way that resulted in a minor injury to the individual, which was handled by by the White House Medical Unit no further treatment needed. Er is dus wel iemand gebeten, maar niet ernstig. De honden zijn op dit moment niet in het Witte Huis, maar uit logeren. Dat was al gepland en ze komen daarna gewoon weer naar huis. Het weer, er komt eh, regen aan. Het wordt een graad of 9 vanmiddag. Morgen af en toe zon, maar ook pittige buien en zware windstoten. Het is dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de N201 van Hilversum naar Hoofddorp.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 Zaken als euthanasie moeten volgens haar eerst worden besproken in de maatschappij en daarna in de Kamer. Nederland krijgt de komende twee weken bijna 170.000 extra coronavaccins van Pfizer-BioNTech. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Tuur Elzinga wordt de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. Bij een raadgevend referendum onder de leden kreeg hij ruim 52% van de stemmen... en versloeg daarmee de andere kandidaat Kitty Jong. En het weer nog vanmiddag regen, meer wind. Het is 7 tot 10 graden. Morgen onstuimig met aan de kust kans op storm.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 I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby.